uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is overleden. De democraat was president van 1977 tot 1981... maar kreeg vooral waardering na zijn presidentschap. Hij zette zich in voor democratie, mensenrechten en vrede... en reisde de hele wereld over. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede... voor zijn bemiddeling tussen Israël en Egypte... maar ook voor zijn activiteiten na zijn presidentschap. Jimmy Carter was al lange tijd ziek. Hij was 100 jaar. Wereldleiders en andere politici reageren verslagen op zijn dood. De huidige president Biden spreekt vol lof over de manier waarop Carter zich inzette voor wereldvrede. Oud-president Obama prijst zijn gevoel voor rechtvaardigheid... en George W. Bush zegt dat zijn inspanningen om een betere wereld achter te laten... niet eindigden met het presidentschap. Premier Schoof, koning Willem-Alexander en koningin Maxima prijzen Carter ook om zijn inzet voor mensenrechten en vrede. Bijna twee derde van de Nederlanders wil dat het kabinet zich minder richt op het buitenland... en meer problemen in eigen land aanpakt. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben veel mensen het gevoel... dat Nederland nu het braafste jongetje van de klas is. Vooral als het gaat om asiel- en klimaatmaatregelen. De meeste Nederlanders vinden dat er de laatste jaren te weinig aandacht is geweest... voor bijvoorbeeld het woningtekort, de opvang van asielzoekers en de hoge energieprijzen. Twee KLM-toestellen zijn gisteravond na vertrek weer teruggevlogen naar Schiphol. De een Boeing-toestel dat onderweg was naar Shanghai moest weer terug omdat er problemen waren met het drinkwater aan boord. een ander KLM-toestel dat via Singapore naar Bali zou vliegen... keerde ter hoogte van Duitsland weer terug vanwege een technisch mankement. Wat er aan de hand was is niet duidelijk. Het weer bewolkt, maar vanmiddag kan in het noordwesten de zon doorbreken.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 Jimmy Carter was 100 jaar. Bijna twee derde van de Nederlanders wil dat het kabinet zich minder richt op het buitenland... en meer problemen in eigen land aanpakt. Zoals het woningtekort en de hoge energieprijzen. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En schaakgrootmeester Magnus Carlsen doet toch mee aan het WK Blitz dat vandaag in New York begint. Hij zou het toernooi boycotten omdat hij volgens de regels geen spijkerbroek mocht dragen. Maar die regels worden nu versoepeld. Het weer bewolkt, vanmiddag kans op wat zon in het noordwesten. Het wordt 6 tot 9 graden. picture And I've been riding on a ghost train Where the cars, they scream and slam And I don't know where I'll be tonight But I'd always tell you where I am In a screaming ring strange you, baby Thank you.